9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Duitse politie doet op verschillende plaatsen in het land huiszoekingen... vanwege het onderzoek naar de ernstige ongeregeldheden... tijdens de G20-top in Hamburg afgelopen juli. Honderden mensen raakten toen gewond, zowel politieagenten als demonstranten. De politie wil nog niets kwijt over de invallen... en verwijst naar een persconferentie om 12 uur vanmiddag... Volgens tijdschrift Der Spiegel zijn huiszoekingen gedaan in meer dan twintig huizen... in onder meer Hamburg, Berlijn, Neder-Saxen en Noord-Rijn-Westfalen. De komende tijd wil YouTube extra mensen aannemen die video's beoordelen. Dat schrijft de topvrouw van het videoplatform in een blogpost. In de loop van 2018 moeten er 10.000 moderatoren zijn. Hoeveel er nu al aan het werk zijn is onbekend... De topvrouw schrijft dat er mensen zijn die YouTube misbruiken en dat dat moet veranderen. Een paar weken geleden ontstond er ophef toen bleek dat er video's op YouTube stonden waarop te zien is hoe kinderen mishandeld worden. De makers van dit soort filmpjes verdienden een hoop geld aan de advertenties op hun kanaal. YouTube heeft de laatste tijd al duizenden video's verwijderd en ook staan er bij 2 miljoen filmpjes geen advertenties meer. De autoriteit Consument en Markt gaat strenger kijken naar de effecten van ziekenhuisfusies. Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat de prijzen van behandelingen bij ziekenhuizen die zijn gefuseerd forser zijn gestegen dan bij ziekenhuizen die niet samen zijn gegaan. Eerder bleek al dat een fusie geen positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg. Het ACM wil daarom de toezicht op fusies verscherpen. Humanisten, atheïsten en agnosten worden wereldwijd steeds meer gediscrimineerd of vervolgd. Dat staat in het internationale rapport Freedom of Thought 2017. Ze kunnen bijvoorbeeld in veel landen geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. Het weer nog op veel plaatsen blijft het droog. Aan de kust breekt de zon af en toe door. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het op een aantal wegen goed vast. Zoals de A2 richting Amsterdam. Tussen Maars en Knoopert Holendrecht een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De ook is dicht. Drie kwartier vertraging op de A5 naar Amsterdam. Tussen Knoopert De Hoek en de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Dat komt door een kapotte auto op de A10. Op eh, de A7 richting Amsterdam tussen Avanhoorn en Purmerend Noord.